Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen, net over de grens bij Zuid-Limburg... is het veiligheidsniveau verhoogd. Volgens de NAVO is er een mogelijke dreiging, maar wat precies is niet bekendgemaakt. Al het niet-essentiële personeel is gisteren uit voorzorg naar huis gestuurd. Vorige week werd het veiligheidsniveau op de basis in Geilenkirchen ook al verhoogd na een inbraakpoging. Op dezelfde dag dat er een incident was op een basis in Keulen. Daar hadden medewerkers maag- en darmproblemen gekregen, waardoor werd gedacht aan sabotage van de watervoorziening. Maar uiteindelijk bleek het drinkwater niet verontreinigd. In Rotterdam is een meisje van drie uit een raam gevallen. Ze is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is haar toestand zorgelijk. Er wordt onderzocht waardoor ze is gevallen. Het is al de vijfde keer in drie weken tijd dat in Rotterdam en omgeving een kind uit een raam of van een balkon valt. In drie gevallen is duidelijk dat het om een ongeluk gaat. De val van een baby vorige week wordt nog onderzocht. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist... voor de aanval op de olietanker Sunion in de Rode Zee. De strijdgroep zegt ook een tweede schip te hebben getroffen... maar de Britse marine spreekt dat tegen. Volgens de Houthis, die bondgenoten zijn van Iran en Hamas... hebben de twee schepen banden met Israël. De getroffen olietanker heeft 150.000 ton ruwe olie aan boord en vloog in brand. Maar de bemanning wist die te blussen. Er wordt nog wel gevreesd voor een natuurramp. Het weer. In het noorden en westen kan nog wat regen vallen. Minima tussen 16 en 19 graden. De dag begint droog en het gaat weer flink waaien. In het noordwesten mogelijk stormachtig. Smiddags trekt een regengebied over. Daarna gaat de wind liggen en klaart het nog even op. Het wordt 21 tot 24 graden. Zaterdag wordt het een paar graden warmer. Eerst is het zonnig, later bewolkt en buien. Zondag breekt een periode met zonnig weer aan. Eerst bij ongeveer 20 graden, maar in de loop van de week lopen de temperaturen flink op.